Gert Kluk met het NOS Journaal. De Tweede Kamer komt terug van verkiezingsreces om te besluiten of er een debat moet komen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het gebeurt op verzoek van D66 en de SP. Het Palestijnse gebied wordt al wekenlang aangevallen... nadat Hamas in Israël meer dan duizend burgers had vermoord... en honderden mensen had ontvoerd. In een VN-resolutie werd gisteren opgeroepen tot een humanitair staakt het vuren. Nederland onthield zich van stemming, volgens premier Rutte... omdat Israël niet het recht mag worden ontzegd om zich te verdedigen tegen terrorisme. Israël zal alles op alles zetten om de gijzelaars die in handen zijn van Hamas vrij te krijgen. Premier Netanyahu heeft dat gezegd in een gesprek met vertegenwoordigers van de betrokken families. Hij benadrukte dat hoe meer Israël Hamas onder druk zet... hoe groter de kans dat de gijzelaars vrijkomen. De families lieten eerder blijken dat ze zich door de regering in de steek gelaten voelen... Ze stellen dat de bevrijding van de gijzelaars voorrang moet krijgen... boven het uitschakelen van Hamas. De Palestijnse terreurgroep heeft nog eens gezegd dat alle gijzelaars vrijkomen... als Israël alle Palestijnse gevangenen laat gaan. Israël roept zijn diplomaten terug uit Turkije. Aanleiding is de Turkse kritiek op de oorlog tegen Hamas. President Erdogan noemde Israël vandaag op een pro-Palestijnse demonstratie... een bezettingsmacht die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Hij herhaalde dat hij Hamas niet beschouwt als een terreurorganisatie... maar als een groep vrijheidsstrijders. De Israëlische ambassadeur bij de VN zei tegen de Israëlische legerradio... dat Erdogan heeft geprobeerd zijn imago te verbeteren... maar hij blijft een antisemiet. VN-secretaris-generaal Guterres is verbaasd dat Israël de bombardementen in de Gazastrook heeft opgevoerd. De afgelopen dagen groeide volgens Guterres de internationale steun voor een humanitair staakt het vuren. Maar in plaats van een gevechtspauze is er volgens hem nu sprake van een ongekende escalatie.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 Er staat nog een file in de regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. De verdraging is daar een kwartier en dat heeft te maken met een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer.